op 106.9 FM. bridge this gap. I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say. a boy with a broken toy, all lost and gone. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down the crashing sound, and you come around. And you rush.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 De Tweede Kamer reageerde verbijsterd omdat minister Opstelte eerder zei dat het om veel minder geld ging. GroenLinks wil een parlementair onderzoek naar de vraag of de minister de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Parkeren is de afgelopen tijd weer duurder geworden, maar de prijzen stijgen wel minder hard dan voorheen. Afgelopen jaar ging het tarief 2% omhoog een jaar eerder was dat nog 5 In Haarlem is de auto in het centrum neerzetten wel een stuk duurder geworden. Het parkeertarief steeg daar met 20 Hillary Clinton gaat de mails vrijgeven die ze als minister van Buitenlandse Zaken stuurde vanaf een privéadres. Op Twitter schrijft Clinton dat ze wil dat het Amerikaanse volk haar mails kan lezen. Deze week werd bekend dat Clinton als minister e-mailde via een eigen server, niet via haar overheidsaccount. Dat kwam haar op veel kritiek te staan. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea is tijdens een lezing aangevallen met een mes. Ambassadeur Lippert liep snijwonden op in zijn gezicht en aan zijn pols. De dader is een Zuid-Koreaan die tijdens de aanval riep dat Noord- en Zuid-Korea moeten worden herenigd. Hij is overmeesterd en zit vast. De FBI wil in het onderzoek naar corruptie bij de FIFA gebruik maken van een anti-witwaswet. Die wet is een stuk strenger dan de anticorruptiewet die tot nu toe werd gebruikt. De Amerikaanse overheid probeert al jaren belastende informatie te verzamelen over officials van de Wereldvoetbalbond. Met de anti-witwaswet kunnen zij strenger worden aangepakt. Dan nog het weer. De dag begint fris, maar later is er geregeld zon en het blijft bijna overal droog. Alleen in het oosten is middags kans op een bui. Het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.